Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het noordoosten van de grote stroomstoring heeft ook de cloudserver van internetwinkel Amazon getroffen. Volgens Amerikaanse media zijn er vijf doden gevallen. Een enorme onweersbui trok gisteren over de hoofdstad Washington. De staten Virginia, West Virginia en Maryland. Windstoten met orkaankracht volgden daarna. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. De temperatuur in Washington is opgelopen tot 40 graden. De hoogste temperatuur die ooit in juni is gemeten. Verwacht wordt dat de hitte ook de komende weken aanhoudt. De Veteranendag in Den Haag heeft zo'n 85.000 belangstellenden getrokken. Dat was volgens de organisatie mede te danken aan het goede weer. De dag begon vanochtend met een plechtigheid in de Ridderzaal met onder andere prins Willem-Alexander, prinses Margriet, premier Rutte, minister van Defensie Hille en de ridders militaire Willemsorde. Daarna kregen op het Binnenhof 80 militairen die net terug zijn van een missie een medaille uitgereikt. In het centrum van Den Haag was een défilé en op het Malieveld een feest ter ere van de veteranen. De Veteranendag werd voor de achtste keer gehouden. De havik die op Wimbledon de duiven verjaagt is met kooi en al gestolen. De vierjarige Rufus is een attractie op de tennisbanen en hoort volgens de Londense politie bij de Wimbledon-familie. De roofvogel is meegenomen uit de auto waarin hij zijn nachten doorbrengt op een privé parkeerplaats bij de tennisbanen. Het autoraam stond op een kier voor de ventilatie, waardoor de dief de auto kon openbreken. Rufus vliegt dagelijks over de banen om kleinere vogels zoals duiven weg te jagen. Duiven en andere vogels kunnen de spelers afleiden en op het publiek poepen. Wimbledon gebruikt al 12 jaar speciaal getrainde haviken voor dit doel. De politie heeft het publiek opgeroepen te helpen met de opsporing. Het weer vanavond wisselen bewolkt met plaatselijk een bui. Vannacht wordt het droog met minimaal rond 12 graden.